De interim-president van Honduras, Micheletti, heeft voor het eerst gesproken over een mogelijk vertrek. Hij zei dat hij bereid is af te treden, maar alleen als de verdreven president Zelaya niet terugkeert. Micheletti zei dat hij wil vertrekken om vrede en rust te bewerkstelligen. Dat was nadat aanhangers van president Zelaya opnieuw dreigden met demonstraties die rust te verstoren. De verdreven president Zelaya werd afgezet door het leger toen hij het volk per referendum toestemming wilde vragen om onbeperkt te worden herkozen. De staatsgreep is door de hele wereld afgekeurd. Costa Rica probeert te bemiddelen tussen de partijen en heeft aangedrongen op een nieuwe gespreksronde. Een jonge Amerikaanse filmfanaat is opgepakt voor het plegen van een aanslag op een Starbucks-filiaal. In mei ontplofte een kleine zelfgemaakte bom in een vestiging van koffieketen Starbucks in New York. De ruiten sprongen, maar er raakte niemand gewond. De jongen die nu is opgepakt is een grote fan van de film Fight Club uit 1999. Daarin speelt Brad Pitt, een man die aanslagen pleegt op grote Amerikaanse bedrijven, waaronder Starbucks. De New Yorkse politie zegt dat de opgepakte tiener tegen zijn vrienden had opgeschept over de aanslag. De politie in Koevoorde heeft een man van 39 aangehouden wegens overtreding van het huisverbod. De man had het huisverbod begin deze maand gekregen omdat hij zijn vrouw had mishandeld. Omdat de man verward was en een gevaar voor zichzelf en anderen zou kunnen zijn, werd het arrestatieteam ingezet om hem aan te houden. De vrouw bleek gewond te zijn. Op het moment van de arrestatie waren ook hun twee kinderen van 4 en 8 aanwezig.